Er zijn met name zorgen over jongeren die online radicaliseren. En ook komen er binnenkort Syriëgangers vrij die hun straf hebben uitgezet, gezeten, zegt de justitieminister Van Wil. Ja, nou, het goede nieuws is dat we die groep natuurlijk in beeld hebben, want we weten wie het zijn. Eh, en, en dat is natuurlijk het lastige met deze dreiging dat we ook te maken hebben met een dreiging die we niet kennen. Eh, vandaar dat we ook zeggen dat het dreigingsbeeld reëel is. Mensen moeten er rekening mee houden dat zoiets in Nederland zou kunnen gebeuren. Eh, maar we hebben natuurlijk ook de dreiging waarvan we weten dat die er is. Nou, het voordeel is, we weten dat die er is. Ik kan niet zeggen welke maatregelen we daar allemaal op nemen. Maar je kunt ervan uitgaan dat de diensten daar natuurlijk heel scherp op zijn. De paus is drie jaar geleden ontsnapt aan een aanslag. Dat zegt paus Franciscus zelf in een nieuwe biografie. Daarin vertelt hij dat hij tijdens een bezoek aan Irak in 2001 21, eh, een vrouw zichzelf had willen opblazen. Ook zou er een tweede terrorist zijn geweest. De politie kon op tijd ingrijpen en zou de verdachte gedood hebben. Kunstwerk De Tong is weggehaald. Dat beeld stond al meer dan 30 jaar langs de snelweg A6 midden in Flevoland. Maar het is meerdere keren vernield. Het 6 meter hoge en 4 meter brede ovale beeld is van koper en is meerdere keren gestript. Nu was er nog maar een klein stukje koper over. Laatst is besloten het hele beeld maar weg te halen en dat is nu dus gebeurd. En het is Noah Lin van Leuven niet gelukt om haar eerste wedstrijd op het WK darts te winnen. Ze is de eerste Nederlandse vrouw en de allereerste transvrouw op het toernooi. Ze verloor van een andere Nederlander, Kevin Doets. Maar van Leuven was zeker niet kansloos, zegt deze analist van Viaplay. Nou ja, ze heeft wel eh, de momentjes wel gehad. Hè. Eh, in deze set ook. Maak je hier 2-2, mag je daarna zelf beginnen. Ja, dan liggen alle opties toch weer open om die set te pakken. En dus, dus Kevin mag ook niet klagen over eh, toch wel een dosis geluk ook vandaag natuurlijk. Omdat er wel wat momenten in de wedstrijd zijn geweest... waar Noel alleen eh, Kevin eh, wel wat meer pijn had kunnen doen. Kevin Doets is dus door naar de volgende ronde. Van Leuven is uitgeschakeld. Het weer, is nu bewolkt en droog in Nederland.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 Het kabinet wil de leegstaande gevangenis in Almere heropenen. De gevangenis werd in 2019 gesloten. Toen vreesde het kabinet dat er veel cellen leeg kwamen te staan. Inmiddels is er sprake van een tekort aan cellen, maar ook aan personeel. Minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is bezorgd over het aantal explosies bij woningen. Hij wil het bezit van cobra's laten vallen onder de wapenwet. Ook is een taskforce opgericht. Unilever heeft het merk Conimax verkocht aan een Fins voedselbedrijf, Paulig. Dat Conimex in de etalage stond was al langer bekend. Unilever wil zich richten op merken als Knor en Dorf. Het weer grijs en soms wat motregen, maar op de meeste plaatsen droog. Het is vandaag een graad of 10.